Dat wilde de burgemeester omdat in Hongarije een anti-homo-wet was aangenomen, maar dat mocht dus niet. Supporters deelden uit protest voor de wedstrijd regenboogvlaggetjes uit. En andere gebouwen in Duitsland zijn wel in regenboogkleuren. Het maakt veel los bij de Duitsers, vertelt correspondent Wouter Zwart. München en de burgemeester, ze weten, ze zijn aan handen en voeten gebonden. En ze hebben dure contracten met de UEFA gesloten. En dus hebben zij zeggenschap over het stadion. Eén ding, als ze dat hadden gewild, daar zijn ze dan wel in geslaagd daar in München. Eh, Viktor Orban, de premier van Hongarije, zit vanavond niet in het stadion. Die heeft afgezegd. De tegenstander van Oranje in de achtste finale is eindelijk bekend. Nederland speelt zondag tegen Tsjechië. De afgelopen dagen werd er gevreesd voor een topland uit Pool F. Maar dat is dus geen mogelijkheid meer. Die gaat België nu zeer waarschijnlijk treffen. Nederland en Tsjechië stonden elf keer tegenover elkaar. Daarvan won Nederland er drie en Tsjechië vijf. Tomorrowland gaat definitief niet door, laat het Belgische festival weten. Ze stoppen met de editie 2021 voor te bereiden. De gemeente geeft geen vergunning. Vorige week wilde het Dance Festival dat nog aanvechten. Maar ze verplaatsen Tomorrowland nu toch naar volgend jaar. Beste reizigers. 25 jaar lang hoorde je haar op alle stations, de NS-voiceover, Tuffy Vos. Het begon voor haar als een gewone voice-over-klus. Ik stond op het top van mijn carrière en ehm, ja, ik had nog niet in de gaten dat het later zo groot eh, ging worden. 80 uur aan zinnen sprak ze in. En dat werd meestal goed ontvangen, maar niet altijd. Ik merkte het aan mijn populariteit. Ik was de meest irritante stem van Nederland op een gegeven moment. En toen dacht ik van, oh, wacht even, dit is wel een dingetje. Die, eh, dat predicaat kreeg ik ineens. En dat had niks met mijn stem te maken, maar met eh, het slechte nieuws, zeg maar. Voor iedereen die haar vertrouwde stemgeluid gaat missen... heeft Tuffy een afscheidsboodschap. Beste reizigers, ook al vertrekt Tuffy Vos...